Including 136 counts of rape and 110 counts of sexual intercourse with a child under 10. De politie noemt het een van de gruwelijkste seksueel misbruikzaken die ze in Australië hebben gezien. Ze kwamen de verdachte tien jaar geleden al op het spoor toen hij foto's online zette, maar het lukte vorig jaar pas om de man te vinden. Iedere maand zitten zo'n duizend mensen halverwege hun reis met een kapotte OV-fiets. Sinds een paar jaar hebben steeds meer van die deelfietsen een slim slot dat je open kan maken met je OV-kaart. Alleen regelmatig werkt het slot ineens niet meer. Je kan dan niks anders doen dan de fietsen achterlaten, maar dat kost je wel 50 euro boete. De NS zegt dat ze werken aan een oplossing. Om energie en dus ook geld te besparen zijn veel huizen de laatste tijd extra goed geïsoleerd. En dat is slecht nieuws voor vleermuizen. Die nestelen graag in muren van huizen, maar dat kan nu steeds minder. Ecologen zijn daarom naar de Raad van State gestapt. Die beslist morgen of vleermuizen beter beschermd moeten worden en je huizen dus niet zomaar meer mag isoleren. En over een uurtje kan het Nederlands elftal ervoor zorgen dat we naar de achtste finales van het WK gaan. Gelijk spelen tegen Vietnam kan daarvoor al genoeg zijn, maar het doel is winnen en het liefst zoveel mogelijk scoren. Dat laatste is volgens topscorer Lieke Martens niet het belangrijkste. Nou, het belangrijkste is dat we die wedstrijd gaan winnen. Ik ben daar niet per se persoonlijk mee bezig. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we eh, drie punten pakken en eh, hopelijk met veel goals. Als Nederland inderdaad veel scoort en groepswinnaar wordt, dan ontlopen we in de achtste finale Zweden. En dat zou volgens bondscoach Jonker wel lekker zijn. We zijn niet bang voor Zweden. Als het zo uitkomt, dan gaan we erop. Maar eh, je moet wel nadenken.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 over een periode van 15 jaar. De man van 45 werkte bij verschillende crashes. Het aantal nieuwe asielzoekers is in het tweede kwartaal van het jaar gestegen. Het zijn er bijna duizend meer dan in het eerste kwartaal, blijkt uit cijfers van het CBS. Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor hulp bij zelfdoding. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. S. verkocht drie jaar lang het zelfdodingsmiddel met de naam Middel X. Het weer, tot in de eerste helft van de middag veel regen, soms met hagel en onweer. Later ook wat meer zon. Het wordt vanmiddag een graad of 20. pardons. Bad man taking off a sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't die? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and wine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and me. They want me dead, but don't remind me. Both ends around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Round your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up the posh girl get ratchet for me. If you love me, you it for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. He wore that tight dress just to enhance.